Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. Het gaat niet echt lekker met de economie in ons land. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is onze economie dit jaar alleen maar gekrompen... en zitten we in een milde recessie. Mijn collega Roland Muller van de economieredactie legt uit wat dat precies betekent. Het is niet eh, eh, een enorme klap die we maken. Maar goed, er kan wel degelijk toch eh, mensen die nu een onderneming hebben... of thuis het moeite hebben om de rekening te betalen... die kunnen natuurlijk wel degelijk voelen dat het economisch niet altijd te best gaat. economen denken trouwens niet dat bedrijven nu massaal failliet gaan of dat mensen hun baan verliezen. Oekraïne heeft een dorp bevrijd in het zuidoosten van het land. Het gaat om het dorp Oerozhanje, waar voor de oorlog bijna duizend mensen wonen. Om het dorp werd al maandenlang hard gevochten. Vandaag wordt besloten of een leeg gasveld onder de Noordzee gebruikt mag worden om CO2 vanuit de Rotterdamse haven in op te slaan. Idee is dat er pijpleidingen vanuit de haven naar dat gasveld gaan. Dat zou volgens havenbedrijven een grote klimaatwind zijn. Een milieuorganisatie is minder enthousiast, want bij de bouw van die pijpleidingen komt veel stikstof vrij. En reizigers die normaal de trein tussen Almere en Wees pakken... ergeren zich kapot aan de tijdelijke bussen. Die worden nu ingezet omdat er wordt geklust aan het spoor. Maar de buschauffeurs zijn niet echt lekker ingewerkt, merkt deze reiziger. Ze hebben bussen ingehuurd vanuit het buitenland. En, en, die mensen kennen de weg niet. En wij moesten hem de weg wijzen, twee keer. Ook zijn de bussen regelmatig overvol. En of de passagiers weten welke bussen moeten hebben? Nee, nee, nee, nee. Dit is echt een zootje eigenlijk, om eerlijk te zijn. Nee, nee, Almerepoort, ja, het wordt overal geschreeuwd, maar ik weet niet waar ik moet staan. Of het is hier, of het is daar. En dan gaat die bus weer verder rijden, je weet het niet. Morgen dan zijn de werkzaamheden aan dit stuk spoor klaar. Maar van volgende week wordt er twee weken lang gewerkt aan het spoor tussen Almere en Dronten.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 In Noord-Holland eh, op eh, de A9 van Alkmaar naar Amstelveen is de weg dicht tussen Knopend-Vels en Battenverdorp. Verkeer vanuit de kop van Noord-Holland eh, kan het beste omrijden via Krommenie en Amsterdam over de N8, de A8 en de A10.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 Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, ¿Por pues qué conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de querer Llegaron con decir que una mujer cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir.